Via die doorgang kunnen mensen naar een evacuatieroute die van Noord naar Zuid-Gaza loopt. Die route wordt volgens het leger een paar uur opengehouden. Ook is er een vier uur durende pauze aangekondigd in de omgeving van twee vluchtelingenkampen. In die tijd kunnen voorraden bijvoorbeeld weer worden geleverd. De Leidse studentenvereniging Minerva heeft aangifte van geweld gedaan... tegen een afdeling binnen de vereniging. Dat schrijft de Telegraaf. Een lid zou vorige week in zijn buik zijn geschopt. Hij werd twee dagen daarna in het ziekenhuis opgenomen. Waarschijnlijk heeft hij een gescheurde mild. Leden die erbij waren zijn nu geschorst. In Dorst, in de buurt van Breda, is een fietser zwaar gewond geraakt door een aanrijding met een trein. Volgens Omroep Brabant liet hij bij het oversteken eerst een andere trein voorbij gaan. Daarna fietste hij tussen de spoorbomen door en werd hij geraakt door een tweede trein die van een andere kant kwam. En voor het eerst in 33 jaar heeft een Nederlandse motorcoureur de Grand Prix gewonnen. Colin Feijer was in Maleisië de snelste in de Moto 3-klasse. In de laatste ronde sloeg de 18-jarige op het beslissende moment een gaatje. Ik ging de laatste bocht als eerste in en laatste uit. Dus dan pak je je eerste overwinning. En eh, ja, dat is een mooie overwinning, maar eh, we willen natuurlijk weer meer. Ehm, we willen natuurlijk gewoon blijven winnen natuurlijk als het kan. Maar eh, op dit moment is dit een mooi resultaat die we die we eigenlijk al na heel wat races eindelijk hebben. Dus eh, ik denk dat we blij mogen zijn met vandaag. Maar volgende week staat er alweer een race voor de deur. Dus ja, daar moeten we er ook gewoon klaar voor staan. En eh, het is nu gewoon even genieten ervan. Morgen resetten en eh, op naar Qatar. De laatste Nederlander die een Grand Prix won was Hans Spaan in 1990. De volgende race voor Veijer is dus volgende week in Qatar. Hij staat nu achtste in het WK-klassement. Dan nog het weer. We beginnen de dag met nevel en mist. Met aan de kust wat buien. Maar voor de rest begint de dag droog.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 You are the one I am. Something inside me just says you're guaranteed fine. I yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on land.